5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journal. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van 7 naar 6 weken. Daarvoor in de plaats komen wel roostervrije dagen. De Tweede Kamer gaat akkoord met dat plan van minister Van Bijsterveld. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040. Eerst wilde Van Bijsterveld daar 1000 uur van maken... na scholierenprotesten tegen de zogenoemde ophokplicht. Maar op verzoek van de PVV blijft het toch 1040. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik is volgens psychiaters ontoerekeningsvatbaar. Volgens de deskundigen was hij psychotisch tijdens de bomaanslag in Oslo en het bloedbad op Utøya, waarbij afgelopen zomer 77 doden vielen. Op 16 april begint de rechtszaak tegen Breivik. Als de rechters het met de psychiaters eens zijn, krijgt Breivik tbs en geen gevangenisstraf. De Britse regering heeft woedend gereageerd op de bestorming van twee ambassadegebouwen in Teheran. Betogers drongen de gebouwen vandaag binnen tijdens een demonstratie tegen de verscherpte Britse sancties tegen Iran. De Britse vlag werd in brand gestoken en ramen werden ingegooid. Het personeel is de gebouwen ontvlucht. De Britse regering zegt dat Iran verplicht is diplomaten en ambassadegebouwen te beschermen. Staatssecretaris Atsma vindt dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen moeten kunnen worden gedood. Hij zegt dat naar aanleiding van een rapport over de noodlanding van een vliegtuig van Royal Air Maroc in juni vorig jaar. Het toestel had ganzen in de motor gekregen. Atsma benadrukt dat eerdere maatregelen niet hebben geholpen en wil de vogels daarom laten vergassen. Daarvoor moet de EU toestemming geven. De explosieve opruimingsdienst heeft op een middelbare school in Edam een vuurwerkbom uit een kluisje gehaald. Een leerling had de pijpbom van kruid en kogeltjes thuis gemaakt. Zijn moeder ging ermee naar de school omdat ze niet wist wat ze ermee aan moest. De conciërge stopte de vuurwerkbom in een kluisje en belde de politie. De EOD heeft het stuk vuurwerk uit Edam meegenomen. Het weer, steeds meer bewolking, gevolgd door regen met kans op windstoten. Morgen is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.